Dat komt dus door de salmonella-bacterie. Daar kun je een darminfectie van krijgen. In België, waar de kinderchocola vandaan komt... wordt opgeroepen om het spul niet meer te eten. Je wordt een verslaggever van het Vlaamse VTM-nieuws. Het gaat om de kindersurprise en de kindermaxi... met een vervaldatum tussen juli en oktober. En de kindermini-eggs en de chocobons... met een vervaldatum in augustus en september. En ja, we zijn twee weken voor Pasenstift, dus je kan je inbeelden dat er heel wat al van verkocht is. Het FAVV vraagt dan ook met aandrang om die niet meer op op te eten. Of ze dan ook terugbetaald worden en zo, dat moet Ferrero beslissen. Maar zij wilde niet reageren bij ons. De Voedsel- en Warenautoriteit bij ons onderzoekt de zaak... en bekijkt hoeveel chocola uit de Belgische fabriek hier in Nederland in de schappen ligt. Heel Shanghai gaat op slot. Er wonen 26 miljoen mensen. Het is de grootste stad van China. En afgelopen tijd lopen de coronacijfers daarop. Tot nu toe ging Shanghai gedeeltelijk in lockdown. Nu dus de complete stad. Er komt een groot onderzoek naar de problemen bij de NS, belooft staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur. Zondagmiddag en avond reden er helemaal geen treinen door een IT-storing. Ook het back-up systeem werkte niet, maar hoe dat kon is nog onduidelijk. En Oekraïne krijgt hulp van gamers. De maker van Fortnite doneert 131 miljoen euro voor noodhulp. Dat is de opbrengst van het spel van de afgelopen twee weken. Fortnite is gratis, maar je kan wel betalen voor bijvoorbeeld wapens... of om de figuren waarmee je speelt er anders uit te laten zien. Dan nog het weer. Het moment regen, dan weer droog. Vanavond en vannacht droog, maar morgen alweer volop nattigheid. Dan een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan best wel veel files. De meeste die veroorzaken een kleine 10 minuten tijdverlies. Zoals op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen de knooppunten Badhoevedorp en Velzen. En op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Beeldhoven en Eemnes. Op de N245 Alkmaar richting Schagen heb je ook 10 minuten oponthoud bij Schagen.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 Ooh, baby, we can go fast. i you just lay back. I got the flavor, the yeah, the sweetest pie. I might take you home with us. I might give you all of it. Come get your up. The sweetest pie.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 Een gameontwikkelaar, Epic, doneert ruim 130 miljoen euro voor noodhulp in Oekraïne. Het is het bedrag dat de game Fortnite de afgelopen twee weken wereldwijd heeft opgeleverd. En de man van 36 is in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar cel... wegens doodslag op een peuter in 2017. De man was de stiefvader van het meisje. Hij was drie jaar geleden veroordeeld tot 22 jaar cel, 10 jaar meer dus, vanwege moord. Maar in hoger beroep zegt de rechter dat niet kan worden vastgesteld...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 oh. like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread. poetic justice of cause and effect, respect, love, compassion.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 has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.